Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het overleg over positief over de uitkomst. De Griekse premier Tsipras zat rond de tafel met voorzitter Juncker van de Europese Commissie, minister Dijsselbloem en vertegenwoordigers van het IMF en de Europese Centrale Bank. Er is vooruitgang geboekt en er wordt over enkele dagen verder gepraat, staat in een korte verklaring. De tijd dringt, want Griekenland moet vrijdag 300 miljoen euro aan het IMF betalen. En voor het eind van de maand moet Athene in totaal zelfs 1,3 miljard aan het IMF overmaken. De moslimextremist die dinsdag door de politie in Boston werd doodgeschoten... was van plan geweest om activiste Pamela Geller te onthoofden. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van bronnen bij politie en justitie. Geller is een geestverwant van Geert Wilders. Ze organiseerde onder meer de bijeenkomst van vorige maand in Texas... waar twee mannen het vuur openden kort nadat Wilders daar was vertrokken. De extremist in Boston werd al lange tijd door de politie in de gaten gehouden. Hij trok een mes toen agenten hem aanspraken waarop hij werd doodgeschoten. Uit een opgenomen gesprek blijkt dat hij het op de politie had gemunt... omdat het te lastig bleek om Pamela Geller te vermoorden. FIFA-bestuurders werden al in 1998 omgekocht bij de WK-toewijzing. Oud-FIFA-bestuurder Chuck Blazer heeft dat gezegd in een bekentenis die nu openbaar is geworden. Blazer is kroongetuige van de FBI. Hij deed in 2013 een boekje open over de praktijken van het uitvoerend comité van de FIFA. Hij zegt dat hij, er, dat hij steekpenningen heeft aangenomen rond de toewijzing van het WK in Zuid-Afrika in 2010 en dat hij er samen met anderen voor heeft gezorgd dat er ook al omkoping mogelijk was rond het WK in 1998. Het weer, het is vannacht droog, minima tussen 4 en 8 graden. Daarna een zonnige dag met weinig wind. Het wordt 19 tot 23 graden. Maar aan het strand is het middags door wind van zee een graad of 15.